Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft bij... hebben het referendum verboden, maar het bestuur van Catalonië wil de stemming doorzetten. Ook vandaag is in Barcelona weer gedemonstreerd tegen de regering in Madrid. Deze keer gingen duizenden studenten de straat op. Terreurgroep IS heeft een geluidsopname gepubliceerd... waarop een nieuwe boodschap te horen zou zijn van IS-leider al-Baghdadi. Hij zal diverse malen doodverklaard, het laatst in juni door Rusland... De laatste keer dat al-Baghdadi iets van zich liet horen was in november vorig jaar. Op de nieuwe opname zegt de IS-leider, als die het tenminste is, dat de strijd van de terreurorganisatie doorgaat en hij prijst de aanslagen in Europa. Hij verwijst ook naar de spanning tussen Amerika en Noord-Korea, waaruit valt af te leiden dat de opname inderdaad recent is. Komend wintersportseizoen zijn er geen gipsvluchten meer. De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij die ze uitvoerde stopt ermee. Hoewel het aantal gewonde wintersporters toeneemt, daalt het aantal passagiers van de gipsvluchten naar Rotterdam al jaren. Afgelopen seizoen ging het om 50 wintersporters. De meeste mensen komen terug met een gewone lijnvlucht, ambulance of taxi. Alarmcentrale SOS International zorgt ervoor dat komende winter alle gewonden op een van die manieren naar Nederland kunnen komen. Het Europa League-duel van Vitesse in en tegen Nice heeft vertraging opgelopen door problemen met de verlichting in het stadion. Vlak na de rust, bij een 2-0 achterstand voor Vitesse, werd het tot twee keer toe donker in het stadion in Nice. De wedstrijd lag daardoor een kwartier stil. De spelers bleven op het veld staan. Toen de verlichting weer aanging, werd de wedstrijd hervat. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Minima tussen 10 en 13 graden. Morgen eerst geregeld zon, later meer bewolking, gevolgd door buien. En het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Amsterdamse band. Eh, de Cinema Escape heet ze en eh, Lone Star. Het is eh, vijf over negen en we gaan zo direct natuurlijk nog twee nummers horen van Daisy Ducro. Um, ehm, samen met Jasmin van der Waals hier in de studio. En dat is akoestisch materiaal. Het, ook in de tweede uur is het allemaal flink werk met, met nieuw materiaal. Het lijkt wel alsof de dag ervoor ontleend is. Een van de eerste dagen dat hier om acht uur het licht uit wordt gedaan. Ja, dan zitten we ook echt in het donker. Maar dat maakt niet uit. Uit Groningen komt eh, deze band. Eh, een eh, elektronica band. Of een elektronica band. Hoe je het maar noemen wilt. Ze heet de fan en het nieuwe materiaal heet Breathe. dreamy, feeling naked and ashamed. He was my was your fool. I was your stop. I was you breaking all the boundaries I was in love. I was insane and I was not hot. I was addicted to you. I was your love. You could remain. I miss you, ha. I was your pleasure, babe. You had me shocked. You want my dark side. You want me tough. I need adrenaline to wake up your cold was my goal. Where did you go? You have changed. Why? You've been transformed into no more. Overlook me being lonesome and taste my only truth. I'm done begging you to love me as I'm rising up to you. If I was easy, you tease me and hold me to remain. Soaking up my loving as I shut me up to play. Old whack as I'm nursed by your tender loving lies. I made my urge to hold me back, yet I felt tears running my eyes. So here we part ways to take back all our feelings as if and never ever speak of them. I felt uncovered and denied. Yeah e, e, e, e, e. als de bliksem uit de hemel gedonderd. kwam een wonder boven wonder, een ronde kokon op de aarde afgestormd. En hij brak pas open toen mijn leven begon. Hoe was het andersom? Of was het juist de vraag waar ik voor stond? Het is een vreemde, bijzondere en bijzonder vreemde wereld die me is gegeven... waarin ik mijn eigen rol zo overtuigend mogelijk probeer te spelen. Ik ben een alien, buitenaards weesje, maar je hebt niks te vrezen. Ik ben niet gekomen om je te vernietigen en ook niet om je mee te nemen. Ik wil gewoon een beetje observeren en bewegen en steeds meer over jullie weten. Wil je met me spelen? Vanuit de uitgestrekte ruimte en mijn duistere longregionen komen de vruchten van mijn buitenaardse zaden met zuchten en woorden op aarde als mijn dochters en zoon. Dan heb ik het niet over de vleeselijke klonen die de meeste mensen opsluiten in scholen. Ik heb het over mijn kindjes van gedichten, mijn liefjes van liedjes, mijn kereltjes van werelden en mijn scheten van poëtische planeten. Ja, dit stelletje alfabet, sterrenstelsels zijn de belangrijkste in mijn leven en ik ben niet maar heel even. Ik ben met velen maar nu ben ik deze. Ik ben een buitenaards feestje. death. The death of birth. The moon it shivers cold as he looks upon earth. Civilized man chained to odd monstrous beliefs. We have become blind. just cruel. dit nummer. Eh, vorige week hadden we de primeur eh, zo waar met dit eh, nummer. nou ja, primeur in zoverre de primeur voor onze programma. dat nummer dat was al veel langer eigenlijk al uit. Fake Fake Trees van Danella Smith. Uh, en het, het, vormt van een onderdeel van drie nummers achter elkaar. Ik heb ze even bij elkaar gegraaid. fan met Breathe. daar is Fenneke Schouten dan toch duidelijk op te horen. Maar eh, in zoverre is Frank de Boer degene die meer of meer eh, de prominente rol heeft opgeëist. Eh, Space Age Poetry met buitenaards weesje. weer met de bijdrage van Justin Samgar. En zal gezegd Danella Smith Band uit Namibië. En zoals wij op een gegeven moment ook even hierachter maar dat had ze zelf ook al een beetje gezegd. Die Donald Trump die maakt er weer een zootje van... door uh, Namibië en Zambia door elkaar heen te halen. En dat noemt hij dan Nambia. Nou, dat, uh, daar, eh, Danella komt gewoon uit Namibië. Heeft een Namibische achtergrond. En heeft ook daadwerkelijk een aantal nummers in het Afrikaans geschreven. Dat heb ik vorige week al laten horen. Maar als Danella hier komt, dan is het natuurlijk wel de uitdaging om te vragen of ze dat nog een keertje wil doen. Afrikaans eh, nummers spelen. Nou, ehm, ik eh, ben er helemaal klaar voor. Want eh, ja, ik, ik, ik zit me af te vragen. Ik heb twee nummers ooit van, van Daisy gedraaid. Eén keer was de aanleiding omdat ze dus bij Leo Blokhuis is geweest. En toen heb ik dat nummer Into Deep gedraaid. En waar ik de luisteraars veelvuldig mee vermoei is... Nou ja, in positieve zin van het woord, is Hard on Your Arm. En daar is de vraag Welke van de twee gaat het worden? Of eh, moet ik nog even wachten met 'Heart on Your Arm? We gaan ze allebei spelen en eerst 'Heart'. All gaan we nu doen. Alright. That on your arm says you touch of your hand says you might love me too. The boot on your chest says that you believe in karma. So I would treat me right if I were you. Mm-hmm. Maybe I'm a good for nothing fool, but at least I'm happy happy with you. Maybe I'm a desperate, lonely girl, but I mean, aren't we all? You're a closet hero who came out just to rescue me, and I am not ashamed to say I, I need you. The green in my skin gives away. I'm, I'm jealous. The smirk on your face betrays that turns you on. The gray in your eyes says you might be reckless. So I squeeze your lips and tell you not to do me wrong. Oh, maybe I make a for nothing fool, but at least I'm happy, happy with you. Maybe I'm a. A lonely girl, but I mean, aren't we all? You're a closet hero who came out just to rescue me, and I am not ashamed to say I, I need you. Ooh, take me away. I Eh, was hem uiteindelijk eh, zoals eh, we hem hier klinken, laten klinken in de studio van CFM Zandvoort. Zo direct, na Robin Borneman gaan wij verder. Want ik zit even te kijken, ik zei net hier achter in de keuken dat het twee nummers werd. Nou, toen kreeg ik nog eventjes hoe lang dat nummer deed. Dat is 9,5 minuut, dus ik zei nou laten we het dan maar op één nummer houden. Want dat is de lengte van eh, het nummer The Reckoning Dawn, zoals het nummer heet van Robin Borneman. Luister zelf. star Dat was hem. 9,5 minuut Robin Borneman eh, met uh, The Reckoning Dawn, eh, zoals die voluit heet. Ehm, ja, ik, heb, ik geef toe, ik ben een beetje een verwarrend type. ik, ik zei dat ik het hele programma van Leo Blokhuis, waar Daisy de in zat, niet te hebben beluisterd. Maar ik heb wel een opname van Into Deep. Die heb ik wel zitten beluisteren. En omdat ik dat zo'n gave opname vond, heb ik er wat over geschreven. En dat staat ook op onze Facebookpagina van Alternative FM. Eh, dat, dat sowieso. Maar toen heb ik eh, aan de hand daarvan heb ik natuurlijk ook meteen het eh, originele nummer... daags nadat deze bij Leo Blokhuis was geweest... heb ik hem ook natuurlijk donderdags bij ons nog gedraaid. En dan hoor je ook heel duidelijk het verschil tussen de opname van Leo Blokhuis... het originele nummer en het nummer wat nu gaat horen. Want het nummer gaan we nu ook weer horen. Maar nu is het nog anders. Omdat het nu alleen met een akoestische gitaar eh, gaat eh, gebeuren. Uh, Into Deep. Ik zeg het goed hè Daisy? dat, dat zo. En, Into Deep. ja, met Jasmin op de akoestische gitaar. Inderdaad. say Uh, moeten moet er natuurlijk ook nog eh, even op. Eh, dank jullie wel voor eh, de bijdrage in, in het programma. En, Thanks for having us. Ja, ja, ja, zeker weten. En ook dit was een knappe bijdrage. Het totaal anders klinken in de NPO Radio 2 versie. Dus dat sowieso. weer terug naar de, de lijst. Want 19 oktober, dat is alweer de volgende live versie hier bij ons in de studio. Want dan komt eh, Stillwave langs. En eh, dit is de laatste verschenen single van de heren. She Flies... Of She Finds a Tracer. surpass them. Chivaalse Tracer van Stilwave. 19 oktober eh, zijn ze hier eh, bij ons eh, in de studio. En dan mogen ze spelen. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat jullie met z'n tweeën hier zijn geweest. Yes, ja. ook. ik weet niet of jij het ook leuk gevonden hebt. Want we liggen natuurlijk... Enorm. ja. Ja. Heeft het, heeft het ook, omdat je, dat het ook met een beetje het karakter van het, van het programma met alleen akoestisch in een akoestische setting spelen. Is dat ook eh, iets? Ja, zeker. Ik vind het altijd heel erg leuk om in een kleine bezetting te spelen. Het, is toch een, eh, het heeft charme. Het maakt het meteen iets meer eh, intiem of zo. Mhm. En ehm, ja, dat, dat is altijd leuk om op die manier je liedjes te kunnen. Het, het fenomeen huiskamerconcerten, ken jij dat ook of niet? Ja, zeker. Heb, je dat, heb je dat al gedaan? Heb je er ook al eens een keer aan mogen ruiken? En heb je het ook ja, ja, ik heb zelfs een hotelkamerconcert gedaan in Groningen uh, laatst. Dat was ook heel erg leuk. Ja. Eh, mocht ik, ja, kreeg gewoon betaald en een overnachting in een hotel. En dan zat heel je hotelkamer vol met hotelgasten. En uh, dan kon je helemaal akoestische set voor spelen. Dat is echt te gek. Dat is, nou ja, goed. misschien dat het in de nabije toekomst dat je ook opduikt in huiskamers. Dat zou zomaar kunnen. Ik hoop het. Ja? Mensen kunnen naar de Facebook van Alternative FM een bericht sturen als jullie willen dat ik in je ah, huiskamer kom. Dat, zou heel erg eh, mooi zijn. En eh, ga jij mee, uh, Jasmin, of niet? Zeker. Oké. Hm. Oké. nou, ik zou bijna zeggen van wat, wat is het eerstvolgende klusje wat jullie moeten doen? Ja, klinkt zo... Ehm, aanstaande vrijdag... Nee, volgende week vrijdag speel ik in Club Dauphine in Amsterdam. Ja. Ehm, met de huisband van Club Dauphine. Dus dat is erg leuk. Eh, ook veel goede andere artiesten. Ja, en ik zag ook dat je nog iets met de popprijs Amsterdam had. Zeker. Dat, ehm, dat is de week daarna. 17 oktober staan we in de halve finale van de popprijs van Amsterdam. En dan spelen we in de kleine zaal van Paradiso. Dus dat hebben we heel erg veel Goede zaal mensen, dat weet ik in ieder geval wel. Want ik heb hele uh, goede artiesten en eh, muzikanten aan het werk eh, gezien. Waaronder bijvoorbeeld Alaska die we al eerder hadden gezien hier in de, uitzending. Dank jullie wel. Jullie bedankt. Oké. En dat waren Daisy en Jasmin. dan die Nederlandstalige band die we eigenlijk al vanaf het moment dat ze bij elkaar komen al in de uitzending zitten. Dat is Veline met Naar de Maan. ik bang ben, kruip ik weg. Kruip ik weg. Bang, je schreeuwt, maar hoor je wat je zegt? Wat je zegt. stop The. beetje leeuw, beetje tijger. En dan krijg je een en dan heet het eh, Gypsy Salto. Oftewel Rock'n'Roll Forever. Daarvoor hoorde je Veline met eh, Naar de Maan. En dit is de nieuwe single van Pandey. Ook van die EP afkomstig. En dat nummer dat heet Bigger Boat. Ja, is leuk als hij op een gegeven moment eh, hier eh, eventjes uh, hem smeert. Dan is het ook echt gewoon gebeurd. Bigger Bout hoorde je van niemand minder dan Pandey. Daarvoor hoorde je Leiger. tot aan het nieuws van onze, ja, is dat, zeggen wij dan, tot, volgende week. week. Inderdaad, tot volgende week.